nadat Israël vorig jaar de hulp van een VN-organisatie in de Palestijnse gebieden had verboden. Israël zei dat er leden van Hamas werkten voor die hulporganisatie. Het internationaal gerechtshof zegt dat daarvoor geen bewijs is. De court that Israel has not substantiated its allegations that a significant part of UNRWA employees are members of Hamas or other terrorist factions. De uitspraak van het internationaal gerechtshof is niet bindend. Betekent dat Israël er niets mee hoeft te doen. Een reactie van Israël is er al wel. Hun VN-ambassadeur noemt het een beschamende beslissing. De Duitse extreemrechtse partij AFD zou spioneren voor Rusland. Met die beschuldiging komt een minister van de deelstaat Turingen. Hij zegt dat de AFD veel vragen stelt om informatie over kwetsbare infrastructuur... zoals het internet en de energievoorziening en over spullen van het leger. Vertelt correspondent Gimbal Dukke. Ja, en dat zijn volgens die minister Maier verdachte vragen... omdat juist de AFD nauwe banden onderhoudt met Rusland. En daarom zegt hij, ja, het lijkt wel alsof de AFD een soort bestellijst afwerkt... van informatie die ze moeten achterhalen... om die informatie vervolgens door te spelen naar het Kremlin. Dus ja, een behoorlijk zware aantijging. De AFD zelf ontkent die aantijgingen en noemt ze belachelijk. En Ajax speelt in Londen tegen Chelsea in de Champions League. Eerder waren er nederlagen tegen Olympique Marseille en internationale. Dus Ajax staat er niet lekker voor, vertelt verslaggever Suze van Kleef. Ajax draait natuurlijk ook in eigen competitie niet. Verloor dit weekend nog met 2-0 thuis van eh, AZ. Het zelfvertrouwen ligt op de grond, zou je kunnen zeggen. Maar goed, eh, qua timing had het Chelsea op een slechter moment eh, kunnen treffen. De club uit Londen heeft een waslijst aan blessures gevallen. Er ontbreken waarschijnlijk maar liefst 11 spelers. Nou ja, daar houden we ons dan maar een beetje aan vast. Want het spel van Ajax zelf eh, geeft weinig aanknopingspunten... om vanavond met vertrouwen tegemoet te zien. Ja, zin in dus. De wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Het weer vanavond droog, morgen regenachtig met s'avonds code geel en langs de kust zelfs code oranje. Het kan morgen behoorlijk hard waaien. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de spits geweest is... staat er nog wel een flinke file op de A10, de ring van Amsterdam... bij Amsterdam Oud-Zuid. Daar heb je 20 minuten oponthoud door een pechgeval. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Diemen-Amstelveen heb je bij Amstelveen ook nog 10 minuten vertraging...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 vanwege een gebrek aan chips van Nexperia. China verbood de export van Nexperia-chips nadat de Nederlandse regering... bij de Nijmeegse vestiging van het bedrijf had ingegrepen. In Dodewaard worden zo'n 160.000 kippen afgemaakt vanwege vogelgriep. Rond het bedrijf geldt nu ook een vervoersverbod. Sinds vorige week is er ook een landelijke ophokplicht nadat het virus in Drenthe is aangetroffen. En de problemen met de niet bezorgde stempassen zijn bijna opgelost. Er zijn nieuwe passen verstuurd en deels ook al bezorgd. Eerder deze maand werd duidelijk dat duizenden van die stempassen niet waren aangekomen. Het weer vanavond droog, maar vannacht regen, graad of 11. Morgen onstuimige dag, veel regen. In de avond en nacht storm met zeer zware windstoten. Dit is ZFM. where you're walking naked down the street And everyone just stares Do you ever feel so deep That you speak your mind, you put others straight to sleep downstairs to start your day, but your car's not there.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 I'm me, I'm funny, and me, why am Spending me a time on the twisted, yeah, dime. That to find it find me, you have to realize it. What me, I, what, what I really want it. Me, not flying, I'm just cooling.